Kamermeerderheid wil dat de leeftijdsgrens 16 blijft kabinet wil de gemeente bij wijze van proef toestemming geven de grens naar 18 op te trekken. Maar volgens de Kamermeerderheid helpt het niet als jongeren in sommige gemeenten pas op hun 18e drank mogen kopen. Ze zouden dan gewoon naar gemeenten gaan waar de grens wel 16 blijft. Het lijkt erop dat in Kirgizië de oppositie de macht heeft overgenomen. De president zou zijn gevlucht naar de stad Osh in het zuiden van het land. In verschillende steden waren gisteren onlusten vanwege de hoge brandstofprijzen en de corruptie. Duizenden demonstranten bestormden overheidsgebouwen waarna de politie begon te schieten. Alleen al in de hoofdstad zouden 68 doden zijn gevallen en 400 gewonden. Op een binnenlandse vlucht in Amerika is een man uit Qatar ten onrechte opgepakt als terrorist. Beveiligers overmeesterden hem op een vlucht van Washington naar Denver, omdat ze dachten dat hij zijn schoenen in brand wilde steken. De hulpdiensten rukten massaal uit en F-16's stegen op om het toestel te begeleiden. Maar het onderzoek bleek dat hij geen explosieven bij zich had. Mogelijk wilde hij op het toilet een sigaret gaan roken. In Amsterdam mag D66 niet meer aanschuiven bij de collegeonderhandelingen. De fractieleider van D66 zei dinsdag dat ze weer wilde onderhandelen. Maar de Partij van de Arbeid wil dat niet meer. D66 brak de onderhandelingen twee keer af... uit boosheid over het benoemen van PvdA Lodewijk Asscher tot waarnemend burgemeester. De Amsterdamse PvdA probeert nu een college te vormen met GroenLinks en de VVD. Voor het eerst in zeven jaar staat er geen Engelse club in de halve finales van de Champions League. Manchester United werd gisteren als laatste Engelse club uitgeschakeld door Bayern München. In de 74e minuut schoot Arjen Robben Bayern naar de halve finale. De Duitsers spelen daar tegen Lyon, dat zich plaatste ten koste van Bordeaux. Het weer nog overwegend bewolkt en plaatselijk een bui bij een graad of 6.